Goedemorgen, ik ben Dielke Teerstra. Dit is het nieuws van NOS op 3. Winkeliers zijn niet blij met het winkelen op afspraak. Gedoe met vier uur van tevoren een afspraak inplannen werkt niet, vinden ze. Uit de rondgang van de NOS blijkt bovendien dat in de tien grootste gemeenten... nauwelijks boetes zijn uitgedeeld aan winkeliers die de coronaregels overtreden. Deze ondernemer in Deventer laat mensen die spontaan binnen willen komen ook gewoon binnen. Tuurlijk zeggen wij geen nee, dat doet niemand. Ze worstelen dus met het winkelen op afspraak. En ook vinden ze het vervelend dat sommige mensen wel een tijd reserveren, maar niet komen opdagen. Het gaat niet goed op Curaçao. Afgelopen dag kwamen er daar 500 coronabesmettingen bij en dat is een record. Ambulances rijden af en aan en alle IC-bedden zijn bezet. Het ziekenhuis op het eiland zet alles op alles om toch iedereen te kunnen verplegen, zegt correspondent Dick Draaier. Het ziekenhuis doet nu van alles wat mogelijk is. Ze heeft net een oproep geplaatst aan mensen om als eh, vrijwilliger te komen helpen in het ziekenhuis. In ieder geval zodat verpleegkundigen zich volledig kunnen richten op de zorg van covid-patiënten. Ehm, het ziekenhuis heeft via de overheid aan Nederland om personeel gevraagd. Het roept zelf medisch personeel in Nederland op om naar Curaçao te komen en zich te melden de buureilanden Aruba en Bonaire zijn gevraagd om bij te springen. Maar ook daar gaat het hard met de coronabesmettingen. Goed nieuws voor Jean-Guy Macroy. Hij hoeft zijn nummer tijdens het Songfestival niet voor een lege zaal te zingen. Het kabinet en de organisatie maken van het liedjesfestijn een Field Lab test dus mag er publiek bij zijn. Ja, we zijn ontzettend blij en eh, ja, het is natuurlijk ook een grote verantwoordelijkheid. Dus eh, we gaan de komende tijd aan het werk om dit eh, allemaal soepel te laten verlopen. Per show mogen maximaal 3.500 mensen naar binnen. Dat is ongeveer de helft van het normale aantal. Dat betekent dat alle bezoekers die naar de shows komen vooraf getest moeten worden op corona. Dat gaat via het toegang voor testen principe. Zoals dat ook vorige week bij de WK-kwalificatie Nederland-Letland is gebeurd. Het Songfestival is van 18 tot 22 mei in Ahoy in Rotterdam. Wanneer de kaartverkoop begint is nog niet bekend. Het weer, veel zon, wel kouder dan gisteren. 12 graden in het noorden tot 20 in het zuiden. Morgen meer wolken, dan maximaal 13 graden.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 Hooked up the my up don't call me up spirit, baby, when we fall apart. I will pick up the pieces, watch me dancing, watch me dancing. De rivier was niet van water, maar van sinaasappelsap En winters lag er altijd sneeuw.